Vijf uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Google steekt nog eens een miljard euro in datacenters in Nederland. Het gaat om uitbreiding van de vestiging in de Eemshaven in Groningen... waar servers staan voor YouTube-filmpjes, Google Maps en Gmail. En er komt een nieuw datacenter in de gemeente Hollands Kroon... in de kop van Noord-Holland. De bouw daarvan was al eerder aangekondigd. Een seriemoordenaar op Cyprus komt nooit meer vrij. Hij heeft zeven keer levenslang gekregen... De man vermoorde vijf vrouwen en twee minderjarige meisjes. De slachtoffers kwamen uit het buitenland en waren voor werk naar Cyprus gekomen. De moorden leidden tot ophef op het eiland... omdat de politie niets deed met meldingen over de vermiste vrouwen en fouten maakte. Maarten van der Weijden heeft tot nu toe 2,7 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Dat bedrag is hoger dan vorig jaar, toen hij vroegtijdig moest stoppen. Van der Weijden zwemt de Elfstedentocht van 195 kilometer. Hij begon vrijdag en komt als het goed is aan het begin van de avond aan bij de finish in Leeuwarden. Er zijn zorgen over kinderen in Nederland met jihadistische ouders. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt... dat die kinderen op latere leeftijd een dreiging kunnen vormen. In ons land zijn enkele honderden jihadistische stellen... en tientallen gezinnen van wie één ouder het jihadistisch gedachtegoed aanhangt. Als het aan het nieuwe bestuur van Limburg ligt... komen er een miljoen bomen bij in die provincie. Het doel is het terugdringen van de CO2-uitstoot... en de kwaliteit van het landschap te verbeteren. Ook voert het nieuwe provinciebestuur een correctief bindend referendum in. Dat houdt in dat burgers beslissingen van de overheid kunnen terugdraaien. De opkomst bij zo'n referendum moet dan ruim 52 procent zijn. Het weer dan nog, het is erg heet, 29 tot 34 graden. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. Langs de kust wat wind van zee, morgen nog een paar graden warmer. Plaatselijk wordt het dan 36 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen 10 kilometer langzaam rijden...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 zit met niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparren Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparren was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. back. Secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Get weet voor die stress. Ik Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel heel hard gaan sporen, Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, road. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet A1 Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, man, nigga, je deed lang niet real yout zeg het je net dat je Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever zo solo Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken